Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. Er zijn negen terreurverdachten opgepakt die een aanslag zouden voorbereiden. Wat het doelwit was, wil het Openbaar Ministerie op dit moment niet zeggen. Volgens het OM zijn acht verdachten in Nederland geboren en één in Afghanistan. De mannen werden gisteren in Eindhoven opgepakt, ook lid zijn van een terroristische organisatie. Een dansschoolleraar uit Groningen krijgt zeven jaar gevangenisstraf voor het verkrachten en aanranden van 13 leerlingen gebeurde tijdens privélessen. Die sessies zouden volgens de man nodig zijn om het te maken in de danswereld. Volgens de rechtbank heeft de man misbruik gemaakt van zijn positie als dansleraar. Het zijn over het algemeen bekeken ernstige feiten gedurende langere periode. Eh, waarbij eh, het om stevige zedendelicten gaat. En waarbij eh, ook de verdachte vanuit zijn positie als eigenaar, als dansleraar... Ja, om het even eenvoudig te zeggen, gewoon enorm misbruik heeft gemaakt van de situatie. De dansschoolleraar geeft toe dat hij met een van zijn leerlingen seks heeft gehad... maar zegt dat dat vrijwillig gebeurde. De dansschool in Groningen is inmiddels gesloten. Ze dragen een donkerblauw uniform, stevige zwarte stappers en ze rijden rond op de fiets een witte scooter. De buitengewoon opsporingambtenaar. De belangstelling voor het vak neemt toe, merken ze bij de opleiding tot BOA in Leeuwarden. Logisch wel, vindt deze student. Geen dag is hetzelfde. Als je ochtends wakker wordt en je bent een hovenier, dan weet je van nou, ik ga de rozenstruik ga ik snoeien. Of ik ga die heg snoeien. En ja, dat, die, die, dingen blijven groeien, dus het blijft allemaal hetzelfde. En met boa weet je, je komt uit bed je hebt misschien wel een bepaald plan, maar je weet nooit hoe een dag verloopt. Dat kan het heel anders eruit zien dan dat je van tevoren voor ogen had. Volgens de opleiding zijn nieuwe boa's in opleiding vaak mensen die hiervoor een heel ander beroep hadden of werkloos zijn heb ik het weer nog. Het wordt steeds bewolkter vanavond. Koelt vannacht af tot 13 graden. Morgen begint ook grijs. Smiddags meer zon. Het wordt dan iets warmer. 19 tot 23 graden. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan in Noord-Holland veel files die zo'n 5 tot 10 minuten oponthoud veroorzaken. Een uitschieter is de A4 van Amsterdam naar Den Haag, want daar heb je bijna een half uur extra reistijd. Het staat daar vast tussen Schiphol en Roelof het is druk op de A7 van Den Oever naar Zaanstad... tussen Wochnem en de afrit Avenhoorn.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 In Eindhoven zijn gisteren negen terreurverdachten opgepakt. Volgens het OM waren ze bezig met het voorbereiden van een aanslag. Eén verdachte komt uit Afghanistan. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is voor het eerst sinds 23 juli weer onder de 500 gekomen. Ook het aantal intensive care patiënten daalde licht. En ook het aantal positieve coronatests is gemiddeld aan het dalen. In Barcelona wordt bij het Italiaanse consulaat gedemonstreerd tegen de arrestatie van Carles Puigdemont. Die werd gisteren op Sardinië gearresteerd. Spanje wil de separatist en voormalige leider van Catalonië vervolgen. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen bewolkt. Minima tussen 10 en 15 graden. Morgenmiddag op veel plaatsen zon bij 19 tot 23 graden. I never take it all for granted. Oh, the sunrise will do better today.